Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een Duits-Marokkaans stel is in de omgeving van Frankfurt gearresteerd... op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Ook heeft de Duitse politie twaalf woningen doorzocht... meldt het Openbaar Ministerie. Het stel was volgens het OM in een vroege fase van voorbereidingen. Een concreet doelwit was er nog niet. De twee probeerden in 2016 nog naar Syrië te reizen... om zich aan te sluiten bij IS. Toen werden ze in Turkije opgepakt en teruggestuurd naar Duitsland. Het Openbaar Ministerie eist ruim 11 miljoen euro boete... tegen een Rotterdams bedrijf vanwege milieuvervuiling. Volgens het OM heeft Aluchemie jarenlang bewust... veel meer zwaveldioxide uitgestoten dan was toegestaan. Omdat andere bedrijven zich wel aan de norm hielden... komt dat neer op het behalen van oneerlijk voordeel... en concurrentievervalsing, zegt het OM. Anderhalf jaar geleden kreeg Aluchemie ook al een boete van 150.000 euro... voor milieuvervuiling. Nederland had de pulsvistechniek niet voor zichzelf moeten houden... maar ook met andere EU-landen moeten delen. Dat is volgens minister Schouten een belangrijke les... die te leren is uit de affaire rond de pulsvisserij. De vismethode werd vorige week verboden door de EU. In Nederland wordt pulsvissen gezien als een duurzame en efficiënte methode... maar vissers in andere EU-landen zien dat als oneerlijke concurrentie. In de Tweede Kamer zei Schouten dat de weerstand in het buitenland zo groot was tegen de Nederlandse methode, omdat vissers uit die andere landen niet over de nieuwe techniek beschikten. In de Spaanse stad Valencia is een vrouw ziek geworden en overleden nadat ze had gegeten in een sterrenrestaurant. Haar man en zoon werden ook onwel, maar zij waren er minder slecht aan toe. De autoriteiten bekijken nu of iets in de keuken of in, in de ingrediënten niet in orde was. Het gerucht gaat dat er giftige paddenstoelen in het eten zaten. Het restaurant in Valencia blijft voorlopig gesloten. Het weer, is eh, zwaar bewolkt. Lokaal valt er wat regen. Komende nacht op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt tot een graad of vijf. Morgen verdwijnt die mist geleidelijk. Soms is er ook wat zon en dan wordt het maximaal zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.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 en welke aftrekposten zijn er allemaal. Tijdens een gratis informatiebijeenkomst op vrijdag 1 maart... van half 2 tot half 4 in Bibliotheek Zandvoort... worden tips en hulp geboden. Deze gratis informatiebijeenkomst is vooral bedoeld... voor mensen met een laag en een minimuminkomen... en geen of weinig vermogen zelfstandigen of ZZP'ers en mensen met een specifiek fiscaal vragen dienen contact op te nemen met een belastingconsulent. Dus als u, als u echt veel vragen hebt bij een belastingformulier... 1 maart van half 2 tot half 4 in Bibliotheek Zandvoort. En we gaan door met Old and Wise van de Alan Parsons Project. en ik heb een eentje uitgekozen. Eh, dat zijn Nederlanders. En dat wel de Puma's. De Puma's was een samenwerkingsverband tussen de band van Dik van Dikhout en het duo Acta en de Munnik, dat in 1999 ontstond. Hiermee scoorden ze enkele hits, waaronder Mijn Houten Hart, Zij Maakt het Verschil en Ik Mis Niets. In het begin werd de indruk gewekt dat het eigenlijk een jeugdband was... Na, die na jaren weer samenkwam, maar Paul de Leeuw, die zou er ook in gespeeld hebben... maar die deed niet mee in deze reunie. Het eerste en de laatste album werd in 2003, kwam die uit... en die was getiteld Best of the Puma's. Afscheidalbum werd gekoppeld aan vier uitverkochte concerten... in de Heineken Music Hall in Amsterdam. In 2006 kwamen de Puma's weer eenmalig bij elkaar... tijdens twee concerten van Akda en de Munnik. Van Dick Hout en Van Dijk en De Dijk op het Java-eiland in Amsterdam. Zij maakt het verschil, is de opvolger van de succesvolle debuut van Mijn Houten Hart... dat in 2001 het nummer 1 hit werd als samenwerkingsverband tussen deze bende. Tussen deze bands. Twee jaar later verscheen het album Best Of... en in de top 2000 van de NPO Radio 2 is het sindsdien vaste waarde. En ik heb uitgekozen, zij maakt het verschil van de Puma's.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 En er is daar een gelegenheidsgroep Cabaret aan Zee... neemt je mee door de geschiedenis van Zandvoort. Op een speciale en ludieke manier wordt Zandvoort beschreven en op de kaart gezet. Teksten zijn van Willem de Vriend en Beb Sweres. Het geheel wordt ondersteund met liedjes gezongen door de Scharrekopjes... Jolanda Verstegen, Elsa Visser en Adelle Smit. De techniek is in handen van Nico Disseldorp en het geluid in Maaike Kappel. Kaarten zijn te kopen bij Bruna of via een van de cabaretleden voor maar 5 euro.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 is de hartstichting op zoek naar zoveel mogelijk collectanten. Met het collectegeld werkt de hartstichting aan een concrete oplossing... om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Geïnteresseerden kunnen zich melden... Even, moet ik even naar boven toe? <laughs> Ja, zo werkt dat naar je krant, hè? kunnen zich melden via Sandra Krijger, sandra.krijger.casema.nl of telefoonnummer 06 196 97 766 en zie ook www.hartstichting.nl woord, word, collectant. En ik hoop dat we allemaal collectant worden. Ik ga door met The Pretender. Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de maximumtemperatuur varieerde vandaag van 10 graden naar het noorden tot 13 graden in het zuiden. En de wind was matig en zuidwestelijk en de, in de middag en avond werd de wind, wordt de wind westelijk. In de nacht naar vrijdag, in de nacht naar vrijdag ehm, is het in het oosten bewolkt. In het midden en het westen ontstaat... Ehm, ik ben even de klus kwijt. <laughs> Nee, In het midden en het westen zijn brede opklaringen... waarin op meerdere plaatsen mist ontstaat. De minimumtemperatuur varieert van 4 graden in het midden... en in het zuidoosten tot 7 graden in het oosten. De wind is zwak tot westelijke richtingen... en vrijdagochtend begint vooral in het midden en het westen hier en daar... mist en later in de ochtend oplost. Verder overheerst de bewolking met slechts af en toe de zon. Het blijft vrijwel overal droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noordelijk kustgebied tot 14 graden in het zuiden. In de avond klaart het op, meerdere plaatsen op en de wind is zeer zwak uiteenlopende richtingen in de middag en de avond wordt de wind overwegend oostelijk en zwak tot matig. Ja, het schijnt heel normaal te zijn dat je een muziekje erachter hebt, maar mij leidt het echt af.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 Deze presentatie wordt verzorgd door gastheren van de NZH Vervoermuseum... en de voorzitter van de stichting De Nieuwe Blauwe Tram. Er is uiteraard ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen... en de kosten zijn 2,50 inclusief koffie of thee en eventueel wat lekkers.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 is alweer tijd voor de bioscoopprogramma tot 27 februari. En het is Lego Film 2, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag en woensdag om half 2. En de intree 6 jaar. Hoe tem je een draak nummer 3, 3D in het Nederlands. En dat is ook 6 jaar. En dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag ook om half 4. En Bohemian Rhapsody, donderdag tot en met zaterdag om 8 uur. Intree 12 jaar. En dan hebben we ook nog een Star is Born zondag tot en met dinsdag om 8 uur, of 12 jaar. En dan hebben we filmclub Simon van Kolm, Werk ohne Autor. En dat is eh, zoektocht naar de ware kunstenaarschap met Sebastian Koch. En het is woensdag om half 8, 12 jaar. Cinema Nostalgie is er ook nog. The Old Man and the Gun met Robert Redford. Dinsdag 5 maart om half 2. En het is ook 12 jaar. En verwacht wordt Ralph Breaks the Internet. En dat is vanaf 28 februari en dan hebben we ook nog The Favorite vanaf 28 februari. En dan heeft ze kaartverkoop en de info www.circusandvoort.nl.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 Thomas is binnen, dus u kan lekker blijven luisteren naar Jong Zandvoort. Dus we hebben weer twee heerlijke uurtjes met moderne muziek en allerlei informatie. Speciaal gericht op de jongeren. Dus jongeren, luister. Ik hoor u graag en ik zie u graag terug volgende week donderdag om 4 uur.